Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. De Koerdische enclave Afrin in Syrië is in handen gevallen van Turkse militairen... en de Syrische rebellen die meevechten met het Turkse leger. Ze hebben het centrum onder controle... en de Koerdische IPG-strijders zouden zijn verdwenen. Op foto's en filmpjes op sociale media is te zien... hoe in de stad Turkse en Syrische vlaggen worden gehesen. De Turkse president Erdogan meldde de inname vanmorgen al... Vanuit Syrisch-Koerdische hoek wordt ontkend dat de enclave volledig is veroverd. Maar het lijkt erop dat de IPG-milities samen met vluchtende burgers de regio hebben verlaten. In Engeland is een man met zijn auto een feesttent binnengereden en heeft daarbij zeker 13 mensen verwond. Het gebeurde gisteravond in Gravesend, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Londen. De man van 21 was kort daarvoor de tent uitgezet. Hij is gearresteerd op beschuldiging van poging tot moord. De OPCW, de organisatie die strijdt voor een verbod op chemische wapens, gaat in Engeland de zaak Skripal onderzoeken. Dat zegt de Britse minister Johnson. Sergei Skripal en zijn dochter werden twee weken geleden in Salisbury vergiftigd met een gifgas dat in de jaren 70 en 80 werd ontwikkeld in de toenmalige Sovjet-Unie. Moskou ontkent elke betrokkenheid. De man die in Michigan in de rechtszaal voormalig sportarts Larry Nasser aanviel... Heeft het, geeft het geld weg dat voor hem is ingezameld. Drie dochters van de man werden door nasser seksueel misbruikt. Omdat hij niet wordt vervolgd voor zijn uitbarsting... geeft hij de 30.000 dollar, bedoeld voor zijn proceskosten... aan organisaties die zich inzetten voor slachtoffers van seksueel misbruik. In Pakistan zijn twee artsen die met een poliocampagne bezig waren... gedood door Taliban-strijders. Bij de aanval kwam ook een politieman om het leven... Pakistan is een van de weinige landen waar polio nog steeds voorkomt. Veel mensen geloven dat de inentingscampagnes een westers complot zijn om moslims te steriliseren. Het weer in het zuiden vrij bewolkt. In de rest van het land schijnt de zon volop. Het is wel koud. De maxima liggen rond het vriespunt. Er staat een stevige noordoostenwind. Vannacht gaat het 3 tot 6 graden vriezen. Morgen overdag overal zonnig, iets minder wind en een graad of 4. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bakker van de ANWB. File door een ongeluk op de A20 van Gouda naar Hoek van Holland... bij Rotterdam Centrum, 4 kilometer.